9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen... naar het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija in 2015. Daarbij kwamen zeker 70 Irakezen om het leven. De Tweede Kamer droeg de regering in mei op om de OVV een onderzoek te vragen. De Onderzoeksraad liet kort na die motie al weten... wettelijk geen onderzoek te mogen doen naar het optreden van de krijgsmacht. Een later verzoek van minister Bijleveld van Defensie... werd om diezelfde reden afgewezen. Leraren willen dat middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig opengaan. Ook scholen zelf en ouders dringen daarop aan. Nu zijn leerlingen vaak maar een paar uur per week op school. In een peiling van de VO-raad zegt een meerderheid van de scholen na de zomer weer helemaal open te willen. Een petitie van ouders is inmiddels ruim 5000 keer ondertekend. Maandag wordt de kwestie besproken in het Outbreak Management Team. Woensdag komt het kabinet met een besluit. In Oostenrijk is een arts veroordeeld tot 13 jaar cel... voor het seksueel misbruik van meer dan 100 kinderen. Verder is hij onder meer schuldig bevonden aan het maken van kinderporno... en illegaal drugsgebruik. De uroloog maakte de jongens wijs dat intiem onderzoek... en seksuele handelingen onderdeel waren van de behandeling. 40 van zijn slachtoffers waren onder de 14. De zaak kwam aan het licht doordat een moeder van een van de slachtoffers... vermoedens van misbruik openbaar maakte. Voor het eerst heeft er een grote brand gewoed op de Marker Wadden, de eilandengroep die de afgelopen jaren is aangelegd in het Markermeer. Op het hoofdeiland is een houten schuur van natuurmonumenten uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Onder meer de politie en brandweer kwamen vanmiddag met boten naar het eiland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen gebouw. Het hoofdeiland van het natuurgebied ging in 2018 open voor het publiek. Het weer vanuit het zuiden en oosten trekken stevige buien... met onweer, hagel en veel regen steeds verder het land in. Het koelt af tot een graad of 15.